Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam kan je vandaag preventief gefouilleerd worden. Het gaat om een proef van de gemeente. Agenten gaan preventief controleren of voorbijgangers een wapen bij zich hebben. De bedoeling is dat er zo een einde komt aan de schiet- en steekincidenten in de stad, zegt de politie. We willen allemaal dat deze stad veiliger wordt en we hebben te maken met veel geweld en, eh, en drugscriminaliteit. En preventief fouilleren is een eh, goed middel wat hierbij eh, kan helpen. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijk mensen gaan fouilleren... is er gekozen voor een systeem waarbij elke zoveelste voorbijganger wordt gecheckt. Nederlanders die zijn achtergebleven in Afghanistan krijgen geen of moeilijk contact met buitenlandse zaken, blijkt uit gesprekken die de NOS met ze had. Zo zegt een man die op de evacuatielijst stond dat hij niets meer van Nederland heeft gehoord nadat hij zijn vlucht miste. Demissionair premier Rutte zei gisteren dat evacuaties zo snel mogelijk door moeten gaan. Minister Kaag is nu in Qatar om de boel weer op gang te krijgen. Het was afgelopen tijd rustig op de voetbaltransfermarkt. De KNVB registreerde 609 transfers, het laagste aantal sinds de zomer van vijf jaar geleden. Afgelopen nacht sloot de markt. De laatste overstap van Nederland werd gedaan door FC Groningen. De club verkocht de Zweedse linksback Gudmundsson aan het Franse Lille. Echt op het nippertje, zeven minuten voor de deadline. En het blijft maar medailles regenen op de Paralympische Spelen in Tokio. Handbiker Jetse Plat heeft net zijn derde medaille in vier dagen gewonnen. Hij was de snelste in de wegwedstrijd. Staat nog even trots na te hijgen. Ja, hij was gewoon een sloper van de wedstrijd. En eh, ik ben blij dat ik mijn favoriete rol waarmaak. En dat ik ze allemaal uh, naar de kloten gereden heb. <laughs> inclusief mezelf. Ja, het is gewoon machtig om zo hard te rijden. Eh. maar ik ga eerst maar eens even een beetje gas terugnemen en eens even vol eten met toetjes. <laughs> Ook handbiker Mitch Valise won goud op de weg, net als Jenette Jansen. Zij won bij de vrouwen. We staan nu in de top 5 van alle landen die meedoen aan de Paralympics. Het weer, de dag begint grijs met soms een beetje motregen, maar vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 21 graden.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 en pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.